Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Lugansk in Oost-Oekraïne hebben pro-Russische activisten het hoofdkwartier van de regionale politie omsingeld. Honderden gewapende mannen willen het hoofdkwartier innemen. Eerder vandaag namen activisten al het gebouw van een tv-zender, het provinciehuis en het kantoor van een regionale aanklager in. Ze zeggen dat ze de gebouwen hebben bezet en dat ze niet vertrekken. In Libië, in Tripoli, hebben gewapende mannen het parlement bestormd. Er zouden enkele gewonden zijn. De mannen dwongen de parlementsleden om de verkiezing van de nieuwe premier van Libië te staken. Ze zouden aanhanger zijn van een afgevallen kandidaat eigenaar van een Amerikaans basketbalteam is door de Noord-Amerikaanse Basketbalbond levenslang geschorst wegens racistische uitlatingen. Ook moet hij de maximumboete van 2,5 miljoen dollar betalen. Op geluidsopnames is te horen dat eigenaar Sterling van de LA Clippers tegen een vriendin onder meer zegt dat ze niet met zwarte mensen op de foto moet gaan en ze niet moet uitnodigen. In verschillende plaatsen in Overijssel en Drenthe zijn straten ondergelopen doordat er in korte tijd veel regen is gevallen. Onder meer in Rijssen en Assen kwamen putdeksels los en liepen kelders onder. De komende uren wordt er in het oosten nog meer regen verwacht. In de halve finale van de Champions League heeft Real Madrid met Bayern München uitgeschakeld. Bayern verloor op eigen veld met 4-0. Bij rust stond het al 3-0. Vlak voor tijd schoot Ronaldo ook de 4-0 binnen. Morgen is de andere halve finale in de Champions League. Die gaat tussen Chelsea en Atletico Madrid. Het weer, nog enkele buien, soms met onweer en hagel. Bij opklaringen vormt zich vannacht nevel en lokaal ook mist. De temperatuur daalt tot rond de 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien.